De scheidsrechter zag het incident niet, maar op tv-beelden is het goed te zien. Het is niet de eerste keer dat Suarez een tegenstander bijt. De eerste keer was in 2010 toen hij bij Ajax speelde en vorig jaar beet hij als speler van Liverpool een verdediger van Chelsea. En beide keren werd Suarez geschorst. En dan het weer. Vandaag geregeld zon, maar in het oosten en noordoosten mogelijk een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen flinke periode met zon, weinig buien en dan wordt het ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A2 Den Bosch-Utrecht verknopend Evendingen 5. De A9 naar Amstelveen vanuit Alkmaar. Tussen Haarlem-Zuid en Battenverdorp 4 kilometer. A20 Gouden Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel 3. En de A27 Breda-Gorkum voor de brug Gorkum 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 they all do. tell me I'm wrong, wrong. I don't wanna be right, right. If you tell me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 lichaam glinstert in de zon. 家。 like rain gonna give you my heart ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 fade away to find the truth within me. Except the fact that I love you. I do eternity. I hear they say what doesn't kill you makes you stronger. heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell my make it through another day.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 op 106.9 ZFM.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 wat er komen gaat, heb ik een blind vertrouwen dat je naast me staat. En als jou de grond te heet wordt, dan ga ik voor je door het vuur. Verschillende karakters, maar hetzelfde avontuur. We zijn verbonden zoals wit dat is met zwart Jij zit in mijn hart.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 De Amerikaanse acteur Eli Wallach is overleden. Wallach werd beroemd als morsige bandiet Tookie in de spaghetti-western The Good, The Bad and The Ugly met Clint Eastwood. Wallach speelde ook in andere westerns zoals The Magnificent Seven, How the West Was Won en The Misfits met Clark Gable en Marilyn Monroe. Later speelde hij een verraderlijke maffiabaas in het derde deel van The Godfather, die uiteindelijk met giftig suikergoed wordt vermoord tijdens een opera. Hij werd nooit genomineerd voor een Oscar, maar in 2010 kreeg hij een ere-Oscar voor zijn hele oeuvre. Eli Wallach was 98 jaar. Het staat nu vast dat de twee vermiste Nederlandse vrouwen in Panama, Chris Kremers en Lisanne Vroon, allebei zijn omgekomen. De botresten die in Panama zijn gevonden zijn van Chris Kremers en afgelopen weekend bleek al uit laboratoriumonderzoek dat er weefsel was gevonden van Lisanne Vroon. Chris Kremers en Lisanne Vroon werden sinds 1 april vermist. Ze waren gaan wandelen in de buurt van de stad Boquete. De familie van Kremers spreekt van een zwarte bladzijde en zegt dat er nog veel vragen zijn over wat er precies met die jonge vrouw is gebeurd. De VS zegt dat de regering van Soudaan de garantie heeft gegeven dat Miriam Ibrahim en haar gezin veilig zijn. De 27-jarige Soedanese werd maandag vrijgelaten nadat ze eerder ter dood was veroordeeld omdat de christelijke vrouw weigerde om zich te bekeren tot de islam. Op het vliegveld werd ze gisteren opnieuw opgepakt, maar ze zou inmiddels weer vrij zijn. De FIFA is een onderzoek begonnen naar het bijtincident met Luis Suarez. Tijdens de WK-wedstrijd tegen Italië beet de voetballer uit Uruguay een Italiaanse verdediger in zijn schouder. De scheidsrechter zag het niet, maar op tv-beelden is het bijtincident goed te zien. Het is niet de eerste keer dat Suarez een tegenstander bijt.